NOS Nieuws van 5 uur. Dit is even zijn voor de vijfde nacht op rij ongeregeldheden geweest na de dood van een arrestant. De 24-jarige man overleed volgens zijn familie door politiegeweld, maar het OM zegt dat uit de autopsie blijkt dat hij aan een ernstige infectie leed. In Beaumont-sur-Oise en buurgemeenten waren overdag demonstraties, maar s'nachts gingen boze bewoners de straat op om vernielingen aan te richten. Gisternacht werd de politie zelfs bestookt met zelfgemaakte handgranaten en hagelschoten. Verder zijn de afgelopen dagen auto's en gebouwen in brand gestoken. In Turkije is de rechterhand van de islamitische geestelijke Fethullah Gulen opgepakt. De man zou twee dagen voor de mislukte staatsgreep van vorige week in Turkije zijn aangekomen. Gulen zelf woont sinds 1999 in de VS. en wordt door president Erdogan gezien als het brein achter de koepoging. Turkije heeft de VS gevraagd om zijn uitlevering, maar Gulen zegt dat hij er niets mee te maken heeft en heeft de VS gevraagd hem niet uit te leveren. Eerder werd al bekend dat een neef van Gulen is gearresteerd in de stad Erzurum. Het zonne-energievliegtuig Solar Impulse is vlak voor half twee vannacht Nederlandse tijd vertrokken voor het laatste gedeelte van zijn vlucht rond de wereld. De 17e etappe van de Solar Impulse gaat van de Egyptische hoofdstad Cairo naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar begon het zonnevliegtuig met piloot Bertrand Picard op 9 maart vorig jaar een reis van 35.000 kilometer. Met de reis willen de makers van de Solar Impulse aandacht vragen voor de mogelijkheden van zonne-energie. Het vliegtuig blijft in de lucht dankzij 17.000 zonnecellen op de vleugels. S'nachts levert het een accu stroom aan de motoren. Over twee dagen komt de Solar Impulse aan in Abu Dhabi. Het weer vrijwel droog en nevelig bij minima rond 17 graden. Overdag geregeld zon bij 24 tot 29 graden. In de loop van de dag een kleine kans op een bui.